Zes uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het uitsluiten van Russische sporters tijdens de Olympische Spelen is discriminatie en een politieke beslissing, zegt president Poetin. Hij ontving in het Kremlin een Olympische delegatie. Meer dan 100 Russische sporters hebben te horen gekregen dat ze niet mogen meedoen aan de Spelen vanwege het dopingschandaal in Rusland. Onder hen zijn bijna 70 leden van de Atletiekbond. Nog niet alle internationale sportbonden hebben bekendgemaakt of de Russen mogen meedoen of niet. De gemeente Apeldoorn wil 40 miljoen euro van het Rijk om munitie uit de Tweede Wereldoorlog op te ruimen. In de omgeving liggen restanten van een zeer grote Duitse wapenopslag. En al jaren zijn gevaarlijke stukken afgesloten met hekken. Sommige gebieden zijn door de geroeste explosieven zo risicovol dat niemand er meer in mag, zelfs de brandweer niet. De man die in 1981 de Amerikaanse president Reagan neerschoot, komt vrij. Artsen zeggen dat hij geen last meer heeft van de stoornis die ertoe leidde dat hij de president beschoot. John Hinckley Jr. mag in het huis van zijn moeder gaan wonen. Hij opende het vuur op Reagan toen hij een hotel in Washington verliet. De president en drie anderen raakten gewond. Hinckley zat meer dan 35 jaar vast en is nu 61. Een student uit Utrecht heeft drie jaar cel en tbs gekregen voor het neersteken van twee medestudenten. Hij was verliefd op een meisje en kon het niet verdragen dat ze hem niet leuk vond. Hij stak haar en een jongen neer bij een studentenhuis. De twee raakten gewond. Volgens artsen heeft de dader van 23 een ziekelijke stoornis en is die verminderd toerekeningsvatbaar. Spanje en Portugal krijgen toch geen boete van de Europese Commissie voor het overtreden van de begrotingsregels van de Europese Unie. De boetes hebben volgens de Commissie geen zin, omdat de landen nu hun economie net weer op orde hebben. En bovendien is een boete moeilijk uit te leggen aan de bevolking van de twee landen, na alle bezuinigingen. Het weer. Op veel plaatsen buien. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen af en toe zon, soms wat regen. En het wordt morgen zo'n 22 graden. Dit was het en... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is vanwege het regenachtige weer in de Randstad iets drukker dan normaal. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Muidenberg 4 kilometer. De A4 Amsterdam Rotterdam na een ongeluk met een vrachtwagen bij knooppunt Ipenburg 3. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar nog langzaam rijden bij knooppunt Velzen. En verderop bij knooppunt Beverwijk nog 9 kilometer. De A12 Utrecht-Den Haag bij knooppunt Gouwer langzaam rijdend verkeer na een ongeluk. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 6 A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 6. En de A44 Amsterdam-Den Haag. Daar is de op- en de afrit Noordwijkerhout dicht.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 Okay, okay. Usher, usher, usher. a little VI keep it down on the low key. Cause you know how it feels. I saw the shorty, she was checking up on me. From the game, she was spitting in my ear.